Een voorspoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journal. van een olietanker die is gebotst met een vrachtschip. Het ongeluk gebeurde ongeveer 300 kilometer ten oosten van Shanghai. De ruim 20 opvarenden van het vrachtschip konden worden gered... maar de volledige bemanning van de tanker wordt vermist. Bijna allemaal komen ze uit Iran. Op beelden is te zien dat de tanker sterk overheld en in brand staat. Ook zou er olie zijn weggelekt. De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. Een automobilist heeft in Eindhoven een fietser aangereden en is vervolgens doorgereden. De vrouw raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie riep mensen op uit te kijken naar een auto met schade aan de voorkant. Die werd ruim 8 kilometer verderop teruggevonden. Of de bestuurder is gepakt is nog onduidelijk. Donald Trump is eventueel bereid om in gesprek te gaan met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Eerder deze week maakte Zuid-Korea bekend dat er weer gesproken gaat worden tussen de twee landen. Een hotline is weer in gebruik genomen en er komt overleg in een speciaal daarvoor ingericht dorp op de grens. Trump zei te hopen dat de gesprekken tussen het noorden en het zuiden wat opleveren en ook zei hij eventueel bereid zijn zelf te overleggen met Kim. Trump dreigde Noord-Korea deze week nog met een kernaanval. En Boris Becker heeft in een Duitse krant opgeroepen tot een strijd tegen racisme. Aanleiding is een tweet van een parlementariër van de nationalistische partij AFD. Die maakte de zoon van Becker uit voor half neger. Noah Becker wil aangifte doen, maar zijn vader vindt de tijd voor een nationaal debat. Het weer. Het klaart vanuit het noorden op.